Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Universal Music krijgt enorme klappen op de beurs. Artiesten als eh, Taylor Swift en Billie Eilish die zitten bij dat platenlabel. En het zou dus beter moeten gaan dan ooit, zou je denken. Maar mensen die geld in het bedrijf hebben gepompt... zijn niet blij met de nieuwe cijfers van het muziekbedrijf... vertelt mijn economiecollega Ruben Eg. Er zijn zorgen over het belangrijkste verdienmodel van het muziekbedrijf. En dat is dus die streaming. Je zag dat de inkomsten uit het streamen van liedjes en videoclips... dan hebben we het over platforms zoals eh, Spotify en YouTube... met bijna 4% kromp. Eh, en tegelijkertijd bleef de groei van abonnementen met 6,9% achter bij eh, waar analisten op hadden gerekend. En die hadden toch gedacht aan zo ongeveer 11%. Aandelen van Universal Music worden daardoor dus ineens massaal gedumpt nu. Het bedrijf is daardoor 25% minder waard geworden op de beurs. De politie maakt zich zorgen over drugslabs in pillenfabrieken midden in woonwijken, zeggen ze in de Telegraaf. Want het worden er steeds meer. Het afgelopen half jaar kwamen er al tien mensen om het leven door ontploffingen en branden in zo'n lab. En ook raakten er vijf mensen gewond. Criminelen nemen ook steeds meer risico's, zegt de politie. Een heftig incident dan op het spoor in Laken in België. Twee jongeren van in de twintig zijn daar vannacht om het leven gekomen. Een van hen werd geëlectrocuteerd. De ander werd waarschijnlijk meegesleurd en viel. De jongeren waren vanaf de openbare weg over een betonnen omheining geklauterd... en klommen ook in een bovenleidingpaal. Daar staat 3000 volt op. En een mens kan ongeveer maximaal 120 volt aan. En dan nog dit. De gemeente Lansingerland in Zuid-Holland gaat straatracen aanpakken. Al jaren worden bewoners daar helemaal gek van de bestuurders die flink tekeer gaan op een weg bij een industrieterrein. Het is ineens midden in de nacht. Dan komen er zo om 100 of misschien wel 200 mensen bij elkaar. Die gaan daar een beetje geld gokken, vergokken op, uh, nou ja, wie de wind. Ik luister wel eens even, dan is het wel vrij laat. denk ik, nou, neem wel even een andere weg, want het is best wel gevaarlijk. de gemeente gaat nu 20 verkeersdrempels plaatsen. Het weer dan nog bewolkt, maar best warm bij een graad of 23. Vanavond en vannacht trekken er buien over, met ook kans op onweer dan.